Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De politie heeft een grote partij zware vuurwapens gevonden in Brabant en België. Informatie over de wapens was naar boven gekomen in onderzoeken naar de Amsterdamse liquidaties. De politie deed huiszoekingen in loods in Brabant en in woningen in Brabant en België. Daarbij werden ook munitie, handgranaten en ecstasypillen gevonden. De 64-jarige man die de loods gebruikte is aangehouden. Alles bij elkaar werden zo'n 60 vuurwapens gevonden. Een KLM-vliegtuig dat van Amsterdam naar Curaçao vloog... is na een bommelding geland op de internationale luchthaven van Sint Maarten. De luchthaven is ontruimd en het toestel staat inmiddels leeg op het platform. De toegangswegen naar het vliegveld zijn afgesloten. De passagiers van de Boeing 747 zijn opgevangen door personeel van de KLM... en ondergebracht in hotels. De politie onderzoekt de bommelding. In het centrum van Athene zijn rellen uitgebroken... Betogers die nee gaan stemmen bij het referendum zondag zijn slaags geraakt met de politie. Na enige tijd was de rust hersteld. In de Griekse hoofdstad wordt gedemonstreerd door zowel voor- als tegenstanders van een deal met Europa en het IMF. Voor het parlementsgebouw waren vanmiddag duizenden Grieken op de been tegen de bezuinigingen. Tegelijkertijd verzamelden zich voor het oude Olympiastadion duizenden Grieken die in de eurozone willen blijven en zondag ja gaan stemmen. Griekse banken hebben nog een miljard euro in kas. Dat zegt de voorzitter van de Griekse Vereniging van Banken. Afgelopen zondag besloot de ECB de noodsteun niet verder te verhogen. Sindsdien zijn de banken gesloten en kunnen de Grieken nog maar 60 euro per dag opnemen. Zo redden ze het nog tot maandag, zegt de bankenvoorzitter. Dan is nieuwe steun nodig. Het weer, vanavond is het nog zwoel en overwegend droog. Vannacht neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Morgen begint de dag met bewolking, maar lopen de temperaturen al snel op. In het binnenland kan het 36 graden worden.